12 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het aantal Amerikanen dat stierf door een politiekogel is flink gestegen. In de eerste vijf maanden van dit jaar al bijna evenveel als in het hele vorige jaar. Dat meldt de Washington Post op basis van eigen onderzoek. Tot nu toe heeft de Amerikaanse politie dit jaar 385 mensen doodgeschoten. Gemiddeld doodt de politie in een heel jaar 400 mensen. Maar in drie van de 385 gevallen werd een agent vervolgd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft een beenwond opgelopen bij een fietsongeluk in de Franse Alpen. Kerry is met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Genève. Zijn toestand is stabiel. Kerry was in Frankrijk voor een overleg over het nucleair programma van Iran. De Amsterdamse brandweer is nog altijd bezig met het nablussen van de grote brand die gisteravond uitbrak in muziekcentrum Melody Line. Vannacht rond twee uur leek de brand geblust, maar het vuur laaide een uur later opnieuw op. Intussen is ook de constructie van het pand aangetast, waardoor het op instorten staat. Onder de gedupeerden is de Amsterdamse rockband Mook. De bandleden zijn al hun instrumenten, computers en harde schijven kwijt die daar waren opgeslagen. Opmerkelijk genoeg heeft de band net een nieuwe single uit met de titel Let It Burn. Kinderen in het rampgebied in Nepal gaan weer naar school. Voor het eerst sinds de aardbeving van 25 april is een deel van de scholen weer geopend. Veel scholen zijn beschadigd en onveilig. In de zwaarst getroffen gebieden is naar schatting meer dan 90% van de scholen getroffen. Met tenten zijn tijdelijke klaslokalen gebouwd. Bij de aardbeving in Nepal kwamen bijna 700 mensen om het leven. Tienduizenden raakten gewond. Een Amerikaans recyclebedrijf is op zoek naar een vrouw... die onlangs een zeldzame Apple 1-computer met het oud vuil meegaf. Van de eerste generatie Apples zijn er maar 200 gemaakt. De vrouw bracht de spullen naar het recyclebedrijf... nadat ze de garage had opgeruimd. Het bedrijf heeft de Apple inmiddels voor 200.000 dollar verkocht aan een verzamelaar... en wil de opbrengst graag met de vrouw delen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. Later op de dag neemt de bewolking nog verder toe en gaat het vanuit het westen regenen.